Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Onder hen zijn twee ouderparen die in Haiti adoptiekinderen kwamen ophalen. Afgelopen weekend waren er nog 22 Nederlandse vermisten. Twee van hen zijn inmiddels terecht. Het aantal vermiste Europeanen staat op bijna 1200. De Verenigde Staten hebben toegezegd Haitiaanse weeskinderen op te vangen. Die worden in Amerika verzorgd, terwijl hulpverleners op Haiti zoeken naar familie van de kinderen. Ook wordt gekeken of adoptieprocedures in de VS kunnen worden versneld. Eerder gaf minister Heersbalin al toestemming om kinderen die zijn geadopteerd versneld naar Nederland te halen. De groep van ongeveer 100 adoptiekinderen komt naar verwachting morgen aan in Eindhoven. Op Giro 555 is tot nu toe 6,5 miljoen euro binnengekomen en dat bedrag wordt verdubbeld door de regering. De ministers van Financiën van de Eurolanden zijn tevreden over het bezuinigingsplan van de Griekse regering, maar ze houden de vinger aan de pols. De 16 ministers bespraken in Brussel het plan waarmee de Grieken hun begrotingstekort van bijna 13% willen terugbrengen tot onder de 3%. In het driejarenplan staan bezuinigingen en belastingverhogingen. Volgende maand bespreken de ministers de strafmaatregelen tegen Griekenland. De Europese Commissie wil dat het Europees Bureau voor de Statistiek de bevoegdheid krijgt om in de EU-landen te controleren of hun cijfers wel kloppen. Doordat Griekenland jarenlang verkeerde cijfers inleverde... leek het begrotingstekort veel kleiner dan het in werkelijkheid was. Het is tennisser Robin Haase niet gelukt de tweede ronde te halen van de Australian Open. In Melbourne ging hij in drie sets onderuit tegen de Tsjech Thomas Berdic. Het werd 6-0, 6-3 en 6-3. Gisteren werd de enige andere Nederlander in het enkelspel, Timo de Bakker, ook al in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer bewolkt en hier en daar mistig met soms wat motregen. Het is ook wat kans op zon.